Eefje Kunnen met het NOS-journaal. In het veenbrand uitgebroken. De brandweer kan het vuur niet blussen omdat het moerasgebied moeilijk toegankelijk is. In overleg met Staatsbosbeheer houdt de brandweer de situatie in de gaten. In de wijde omgeving kan overlast van de rook zijn. Vorig jaar juni was er ook een veenbrand in de Deurnense Pil. Die leidde telkens weer op en richtte veel schade aan. Voor het eerst in bijna tien jaar zitten er minder mensen in de bijstand. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering nam vorig jaar af met zo'n 3500. Er zitten nu ruim een half miljoen Nederlanders in de bijstand, zegt het CBS. Er is vooral een afname te zien onder mensen tussen de 27 en 45. De schoonzoon en politiek adviseur van president Trump, Jared Kushner, krijgt de dagelijkse geheime veiligheidsbriefings van de Amerikaanse inlichtingendiensten niet meer. Waarom Kushner geen machtiging krijgt van het Witte Huis is niet duidelijk. Eerder liep zijn aanvraag vertraging op omdat hij meer dan 100 buitenlandse connecties niet had vermeld. Flink meer Nederlandse boeren zijn het laatste jaar suikerbieten gaan verbouwen, meldt het CBS. De oppervlakte aan de bieten is in een jaar tijd met 21% gegroeid naar 85.000 hectare. De meeste suikerboeren zitten in Noord-Brabant, Zeeland en het noorden van het land. De populariteit van suiker heeft alles te maken met het Europese suikerbietenquotum. Dat werd afgelopen september afgeschaft. Nu mag elk land in de EU in principe onbeperkt suiker maken en afzetten. En een zangeres in Egypte heeft een half jaar cel gekregen om een grapje over de rivier de Nijl. Sherine Abdelouwab, die ook actrice is en jurylid bij de Arabische versie van The Voice, zei dat ze geen water uit de Nijl zou drinken omdat ze bang was voor parasieten. De 37-jarige Sherine kan nog in hoger beroep gaan. Het weer. In de loop van de nacht trekken de sneeuwbuien via het noorden het land uit. Het koelt af naar min 6 tot min 10. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door bevroren sneeuw op de weg.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 Alle biologen komen naar Zandvoort omdat pingwins en ijsberen elkaar normaal niet tegenkomen. Wij gewoon gezellig Zandvoort draait doormaken. here, take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, feel the thunder. wonder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. Thunder, Imagine Dragons. Ehm, gelet op het feit dat ik in mijn eentje ben... zullen we wat vaker eh, nummers achter elkaar horen. Eh, nu niet. Nu ben ik aan het praten. Dat gaat u al een beetje door, denk ik. Gok ik. Ehm, maar ehm, dat is gewoon een gebrek aan, eh, aan handjes. we hebben natuurlijk wel nieuws uit de omgeving. En op de voorpagina van de Zandvoortse krant staat het bericht... dat kioskhouders... of de visboeren, de karren, een kiosk willen. Dus zijn nog geen kioskhouders. Dat willen ze graag. Ehm, ze zijn daarin overleg met de, de, gemeente.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 John Miles, Music. Ik heb de beste man ooit gezien op eh, Night of the Proms. maar dat deed hij het erg goed, moet ik zeggen. Hij is ook alleen een half octaafje lager, maar goed, dat mag ook wel, hè.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 Dat is vanaf vandaag, donderdag 1 maart. tot 31 oktober komend jaar wordt dit tarief gehanteerd. Het zomertarief bedraagt 2,50 per uur. Maar je kan ook een 5 uurskaart kopen voor 10,30 en een 24 uurskaartje voor 13,70. En er zijn ook nog 48 uur kaarten en een weekkaart. we moeten maar even informeren als dat nodig is. Dus vanaf 1 maart betaalt u weer een beetje meer voor het parkeren in Zandvoort. Black Velvet, Elena Maai. Love Machine, Girls Loud. Um, gisterenmiddag is er in Haarlem een man door het ijs gezakt. De man die hem wilde helpen, en potentieel held was, eh, die kwam droog uit, want hij zakte zelf door het ijs. Het gebeurde op een eh, bevroren slootje aan de kinderhuisvest in Haarlem. Eh, toen de hulpdiensten arriveerden, stonden de mannen reeds langs de kant, een beetje te kleumen. En konden ze allebei rustig naar huis, althans rustig. Hm, ze konden in ieder geval droog kleren. Dus dat is al heel wat, toch? Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Dan is het nu volgens mij tijd voor de column. De, de column, van de, week, van, Nel Kerkman. Volgens mij heeft de tekst niets is toevallig. Alles heeft een reden. Voor mij goed, voor goed afgedaan. Ik geloof er niet meer in, want na elf jaar krijg ik van de chirurg te horen dat ik weer vette pech heb. Mijn borstkanker is na al die jaren weer terug in mijn andere borst. Nou, lekker zeg. Ik had al een klein vermoeden toen ik bij de dagelijkse routine onder de douche iets voelde. De ene dag was het wel, de andere dag weer niet. De ontdekking was net voor kerst. Dus ik stopte het eventueel slechte nieuws diep weg. In een laadje van mijn hoofd. Eerst maar gezellig kerst vieren met het gezin. Dat vond ik op dat moment belangrijker. In januari knaagde de onzekerheid weer aan mij. En ik besloot de stoute schoenen aan te trekken. Na een consult met de huisarts werd ik direct doorverwezen naar de oncoloog. Tja, en dan gaan alle laadjes in je hoofd langzaam één voor één open. Het werd een herhaling van zetten. Na de mammografie en een punctie kreeg ik van de chirurg te horen dat de tumor in mijn borst kwaadaardig was. Ik keek de man verbaasd aan. Dit kon toch niet? Ik wilde het niet geloven. Na opnieuw een bevestiging drong het pas goed tot me door. Het is dezelfde chirurg van elf jaar geleden en hij is net als ik door de jaren heen grijzer geworden. Hij verzekerde mij dat niet alleen zijn haarkleur, maar ook zijn medische techniek was veranderd. Nou, daar ben ik dan echt blij mee. Vervolgens belandde ik in de mannenmolen voor een ziekenhuisopname. Allerlei onderzoeken reden mij, na allerlei onderzoeken reden mijn man en ik heel stil naar huis. Ieder met zijn eigen gedachten. Het waarom is voor mij onbegrijpelijk. Destijds kon ik mijn opgekropte zenuwen in, de tuin, in mijn tuin kwijt. Het was toen mooi weer en ik besloot om de clematis te rooien... die een boom langzaam aan het wurgen was. Na veel trekken en sjorren... De wurgstuk verdween, aan, het wurgstuk verdween mijn woede. Het is nu te koud voor zo'n actie. En trouwens, zowel de clematis als de boom zijn inmiddels verdwenen. Ach, het helpt niets om als een gek mijn woede te koelen. Na al die jaren ben ik rustiger geworden. Ik zie wel zou, dan, zou dat dan de zogenaamde alles heeft een reden zijn?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 Just what the folk came here to do, do, do, do. Yeah, yeah, cause it goes on. police shut us down, down. Police shut us down, down. Ho, ho, shut us down. Don't Dynamite van Tayo Cruz en TikTok van Kesha. Volop in het nieuws is, eh, zijn de Oostvaardersplassen. Uh, eh, er is nu besloten, was net in het nieuws, om de grote grazers bij te gaan voeren. Eh, ik snap de sentimenten, uh, maar mijn waterschapshart, dat bloedt een beetje nu. Overbewesting, overbegrazing, dat betekent groen water. Groen water betekent minder vissen. Minder vissen betekent minder watervogels. Groenwater betekent alg, minder zuurstof. Ja, dus eh, het redden van de grote grazers gaat waarschijnlijk ten koste van... en de waterkwaliteit, maar nog veel belangrijker van de beschermde vogels. Next to me, Emily Sandé. Het even helemaal niks In Friesland heeft trouwens de eh, uitdrukking It Gate On heeft nu een andere betekenis gekregen. Dat betekent nu tegenwoordig, nee, gaat niet door. return, I'ma stay on the moon. She listens like spring and she talks like June. Yeah. vast wel, want ehm, ik heb een nummer van Toto uitgezocht. Ja, Hans eh, was niet in de gelegenheid om er een uit te zoeken. Dus ik heb zelf maar even gedaan. Hij zal hier uit 1985. Tota. Toto Africa. Geen Tota. like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Toto Africa stond vijf weken op nummer 2 in de Nederlandse parade In 1985 alweer. Het gaat hard. We gaan door met de Animals. Sorry, we gaan door met Animal, Neon Trees. Ah, ik ben zo meteen wel weer wakker. Wist je trouwens wat het toppunt van sadisme is? Dat is naar een weeshuis bellen en vragen of mama even aan de telefoon kan komen. gaan verder met Wherever You Will Go, The Calling. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face if a great wave shall fall, and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make the darkest of your days. If a great wave shall fall. quite how my life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. to There is no question. ZFM. Ja, terwijl opa voor het eerst eh, van zijn leven in een vliegtuig stapt. Eh, voor het eerst die ervaring heeft van vliegen. De stewardess aan hem vraagt van... En wat denkt u nu aan? Opa zegt... Nou, de vrouwen. De stewardess zegt... Komt u daar naar bij? Weet ik veel. Ik denk altijd aan de vrouwen.